Chicago is de zanger van de wereldhit Papa Was a Rolling Stone. Dennis Edwards overleed moment in 1972 lid van de Temptations, de Amerikaanse soulgroep die in de jaren 60 en 70 de ene hit na de andere scoorde. Edwards was in 1968 de nieuwe liedzanger van de band geworden. En met hem veranderde de stijl van de Temptations van een band die zoete liefdesliedjes zoals My Girl zong in een band die de psychedelische soul omarmde. Dennis Edwards zou vandaag zaterdag 75 jaar zijn geworden. De Franse justitie heeft de prominente islamoloog Tarek Ramadan in staat van beschuldiging gesteld in twee verkrachtingszaken. De 55-jarige Zwitser werd woensdag in Parijs opgepakt. Hij wordt beschuldigd van de verkrachting van twee Franse vrouwen in 2009 en 2012. Ramadan noemt de aantijgingen laster. Hij was in het verleden verbonden aan de Erasmus Universiteit en hij was integratieadviseur bij de gemeente Rotterdam. Inwoners van Jestermar in Friesland met een uitkering moeten aan de gemeente bewijzen dat ze geen prijs hebben gewonnen in de postcode loterij. In het Friese dorp viel op 1 januari de hoofdprijs. De 25 uitkeringsgerechtigden in Jestermar moeten hun bankafschriften opsturen. Lukt dat niet, dan worden ze gekort op hun uitkering. De toon van de brief is volledig verkeerd gevallen in het dorp en dat erkent ook de wethouder. Ze belooft dat met alle mensen in Jestermar persoonlijk contact wordt opgenomen om de zaak uit te praten. Het weer. Vannacht koelt het af naar 2 graden aan zee tot min 1 in het binnenland. Plaatselijk kan het glad worden. Morgen wolkenvelden, hier en daar zon en een winterse bui. En dan wordt het een graad of 5.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 Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft in Nijmegen in een lezing uitgehaald naar het Forum voor Democratie. Ze stelt dat de partij van Thierry Baudet discrimineert op ras en daarmee verder gaat dan de PVV. Ollongren wees op uitspraken van leden van het FVD over rassenvermenging en rassenverdunning. Populisme bedreigt de kernwaarden van Nederland, zei ze. En ze noemde de non-discriminatieartikel in de grondwet de kern van de Nederlandse samenleving. In